Lars Melitsen met het NOS Journaal. Presentator en verslaggever Koos Postema is overleden. Dat meldt zijn familie aan het ANP. Postema was bekend van tv-programma's als Achter het Nieuws en Klasgenoten. Hij presenteerde ook verschillende NOS-programma's... zoals Langs de Lijn en Met het Oog op Morgen. Ook deed Postema verslag van de Elfstedentocht van 1963... en de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980... Koos Postema was 93 jaar. Russische organisaties gebruiken vermiste Oekraïense soldaten als lokaas, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Organisaties die banden hebben met de veiligheidsdienst FSB benaderen families van vermiste soldaten. Ze delen dan foto's en gegevens en vragen in ruil strategische informatie. Uit appgesprekken blijkt dat sommige families ook worden gerekruteerd voor spionageactiviteiten. Sinds de Russische invasie zijn zo'n 80.000 Oekraïners verdwenen. Eén op de vijf slachtoffers van een misdrijf zegt dat anderen hen de schuld geven voor wat hen is overkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland naar victim blaming. Slachtoffers zeggen dat oordelende vragen en opmerkingen voelen als een tweede klap bovenop het misdrijf. De meeste Nederlanders denken dat ze empathisch reageren, maar slachtoffers ervaren dat dus niet altijd zo. Mannen en 55-plussers geven slachtoffers vaker de schuld dan vrouwen en jongeren. In Oosterwijk is een automobilist vannacht het spoor opgereden. De Spanjaard volgde zijn navigatie en reed zichzelf klem. Niemand raakte gewond, wel moest het treinverkeer worden stilgelegd. In 2022 en 2025 kwamen op dezelfde plek in Oosterwijk ook al auto's vast te zitten op het spoor. Het weer bewolkt en veel regen, vanmiddag vooral in het midden en zuiden van het land. Het is zo'n 11 graden. Vanavond en vannacht wordt het droger. Morgen wisselen regen en zon elkaar af bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.